Lot Lewin met het NOS Journaal. WhatsApp maakt vanaf vandaag een video's. Er wordt een test uitgerold, zodat berichten niet naar onbekenden gestuurd kunnen worden. Hoe dat precies wordt gedaan, maakt het bedrijf niet bekend. In India leiden opruiende nepberichten via WhatsApp tot massahysterie. De afgelopen twee maanden zijn tenminste 27 mensen ten onrechte aangezien voor kinderhandelaar... en vermoord door menigtes. In de Amerikaanse staat Missouri zijn acht doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt toen een rondvaartboot omsloeg op een meer. Volgens de politie waren er zeker 31 mensen aan boord. Wat er precies fout ging is niet duidelijk. Wel was er kort voor het ongeluk nog een waarschuwing afgegeven voor zware onweersbuien. Voor het eerst is voor heel Nederland in kaart gebracht of er tijdens een hoosbui water in je huis kan stromen. Bijna 8 miljoen panden kregen een label dat aangeeft hoe groot de kans op wateroverlast is als het heel hard regent. Daaruit blijkt dat vooral in Zuid-Limburg de kans op een ondergelopen kelder groot is. Dat geldt ook voor andere glooiende gebieden zoals de omgeving van Nijmegen en Groesbeek. Binnensteden zijn ook kwetsbaar, net als de vier grote steden. En de prijzen van terrasjes in Den Bosch en Utrecht zijn het afgelopen jaar het hardst gestegen. Gemiddeld 4,5 procent. Dat is bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde stijging. Die ligt op 2,4 procent. In Nijmegen, Arnhem en Enschede bleven de prijzen van consumpties afgelopen jaar redelijk hetzelfde. En Amsterdam is nog steeds de duurste terrasstad. Daar betaal je voor een rondje van acht drankjes 25 euro. Het weer dan nog.